Mark Visser met het NOS-journaal. Er woedt in een natriumfabriek. De brand ontstond nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer heeft zich teruggetrokken nadat in het gebouw explosies waren gehoord. Vanwege de brand is het voor hulpverleners te gevaarlijk om het terrein te betreden. Inmiddels is de rookontwikkeling bij de brand in Farmsum sterk afgenomen. In het gebouw zou zo'n 200 à 300 kilo vloeibare natrium liggen. Het licht ontvlambare natrium kan niet met water worden geblust, dat moet met zand. Andere mogelijkheid is de brand gecontroleerd te laten uitbranden. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. En ook wordt geadviseerd om ventilatiesystemen af te sluiten. Meetploegen onderzoeken welke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. In Griekenland hebben politie een principeakkoord gesloten over de vorming van een overgangsregering. Premier Papandreou stapt op en wordt vervangen door een interim premier die de overgangsregering gaat leiden. De overgangsregering moet het Europese steunpakket door het parlement loodsen. Het Griekse ministerie van Financiën zegt dat de Grieken op 19 februari naar de stembus gaan. Vandaag praten de partijen verder over de invulling van het akkoord. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Perez Molina. Hij kreeg bijna 55% van de stemmen. 60-jarige Perez Molina is lid van de rechtspatriotistische partij. Zijn rechtspopulistische tegenstander Baldizon kreeg 45% van de stemmen. Commissie De Wit begint vandaag met de parlementaire enquête naar de kredietcrisis. De commissie onderzoekt de maatregelen die de overheid nam tussen september 2008 en februari 2009 om de crisis te bestrijden. Onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos zullen worden het gevoerde beleid onder Ede worden gehoord. Het gaat dan bijvoorbeeld over de overname van ABN AMRO. Het weer, het is bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A4 eh, Den Haag-Amsterdam wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Prins Klausplein en Burgerveen. En de A7 herenveen duitse grens. Daar staan ze tussen Groningen en de grensovergang met Duitsland. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd.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 Het ritme van ZFM. ZFM. steeds dat het kan, iedereen naast elkaar. Soms soms wat naïef of gewoon weer wat vreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het klein geluk, een gulzig verlangen maar dat nou niet stuk.